Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft de 80-jarige zus verhoord van een Nederlandse kinderpsychiater... die in Nepal vastzit voor kindermisbruik. De zus wordt ervan verdacht dat ze samen met een andere zus... de ouders van een jongen van 15 in Nepal om wilde kopen. In ruil zou hij geen verklaring afleggen over het misbruik. De kinderpsychiater van 66 werd in juni op heterdaad betrapt... met de jongen in een hotel in Kathmandu. Het misbruik zou al vier jaar aan de gang zijn. In Duitsland is veel kritiek op het meldpunt dat de rechtspopulistische partij AFD heeft geopend over linkse leraren. De AFD vraagt leerlingen melding te maken van leraren die voor de klas hun politieke voorkeur laten blijken. Volgens de partij moeten leraren hun voorkeur in het openbaar voor zich houden. De Duitse minister van Justitie noemt het meldpunt een middel van dictaturen... en een terugkeer van de Stasi-methode in Duitsland. Deze geheime dienst in de voormalige DDR liet mensen bespioneren door buren, familie en vrienden. Bij de aanval op Facebook van eind vorige maand... hebben hackers gegevens van 29 miljoen Facebook-accounts weten te bewachtigen. En dat is veel minder dan de 50 miljoen die eerst werden genoemd. Van de 29 miljoen gehackte accounts zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers ingezien. En bij ongeveer de helft van hen gaat het om meer data. Het betreft dan ook de woonplaats, de geboortedatum... de laatste 10 plekken waar ze op Facebook zijn ingecheckt... en de 15 recentste zoekopdrachten. Het Amerikaanse techbedrijf gaat mensen die getroffen zijn... binnenkort een bericht sturen. In Zaandam is de naamsverandering van de straat Hobo in Piccolo weer teruggedraaid. In 2016 werd Hobo Piccolo omdat de naam Hobo volgens bewoners te veel leek op homo. Daar kwamen vervolgens ook weer klachten over, onder andere van een antidiscriminatiebureau. De gemeenteraad in Zaandam heeft de naam nu weer terugveranderd in Hobo.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 En ja, we hoorden het al. Er staan geen files. Dus gewoon linkerbaan, rechterbaan. Gas erop. zie It eh, door je speakers. Of ja, gewoon als je thuis zit. Dat kan natuurlijk ook. Want we willen natuurlijk niemand aanzetten tot eh, snelheidsovertredingen. Gewoon lekker. De stoelen aan de kant. Tafels aan de kant. En dansen maar, want Zandvoorts grootste dansvloer, hij is geopend. Seat Sessions. DJ Dion Sydney, hier live in de mix. En mocht je hem vanavond live willen zien, ja, dan kan natuurlijk uh, via onze webcam. Maar vanavond staat hij ook in eh, Amsterdam, in Club Smoky. Dus ik zou zeggen, een lekkere warme bier. Een uur lang in de mix. gotta take directions. You know I would if you were to be mine. But I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. No, baby, I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. I can't tell you who to love, love. No, but you've been sleeping on me. Don't sleep, don't sleep. no games. I've been walking hard all, uh, all day. I just wanna kick back and play another moonlight. Whoa, do you see what I see? Take me all the way, put it down on me. Take it all the way, put it down on me. Baby, do you feel me? Do you see what I see? Take me all the way, put it down on me. Take it all the way, put it down on me. Put your man in dark, catch me ballin' out of dime. Catch me ballin' out of line. i Tom Brady with the paper. I go Super Bowl signed it. You signed bowl crazy, running to the hundreds. I keep my neck, I'm always at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the rose with the white seats and pull off in the Porsche like a car seat. the thunder and the such a fucking.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 Take it hard from the in the veil of the night for a strange kind of fashion, There's a wrong. Whitney hier live in de mix bij jouw CFM Sanford. See It Sessions. En de klok van 11 uur komt dichterbij. Betekent alweer een einde van twee uur lang See It op jouw CFM Sanford. Mijn naam is DJ JK en samen met DJ Dion Sidney bedank ik jullie voor het luisteren. Volgende week zelf tijd hebben we er weer. En laat we gewoon hier aan staan.